Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote verzetsgroep in Myanmar legt tijdelijk de wapens neer... zodat meer internationale noodhulp het land in kan. Afgelopen vrijdag was er een aardbeving. Er zijn inmiddels al 2700 doden geteld. In het land is jaren een burgeroorlog tussen het leger en verzetsgroepen. Nu komt er een staakt het vuren van een maand, zegt correspondent Mustafa Margadi. Al kun je het beter een staakt het aanvallen noemen. Eh, de alliantie zegt dat zij zelf geen ehm, aanvallende acties zullen uitvoeren, geen offensieven. Maar ze zullen de wapens wel gebruiken als ze zich moeten verdedigen tegen het leger. De kans op overlevenden wordt intussen dus, eh, snel kleiner. Toch zijn er soms nog lichtpuntjes. Zo werd meer dan 90 uur na de aardbeving een 63-jarige vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Een debat in de Kamer vandaag vanwege Lintjesgate. Minister Faber wilde niet tekenen voor lintjes voor vrijwilligers... die zich hebben ingezet voor vluchtelingen. Veel politici waren kwaad op Faber, ook binnen het kabinet. En gisteravond was er daarom een overleg. Nicolien Vroonhoven van NSC was er ook bij en dit zei ze na afloop dat we ook eh, met elkaar gezegd hebben... wat de afgelopen eh, vanmiddag gebeurd is bij het vraagbeurtje. Ehm, dat dat ehm, nou, niet voor herhaling vatbaar is. Faber heeft een brief geschreven waarin ze zegt dat ze het toch eens is met de lintjes voor de vrijwilligers. Later vanochtend is er in de Tweede Kamer een debat over lintjesgate. En bij Gieten is vannacht een lijnbus op een auto gebotst. Daardoor sloeg die auto over de kop en raakte de bestuurder gewond. Ooggetuigen zeggen dat die auto op de verkeerde weghelft reed. In de lijnbus raakte niemand gewond. En als je zo je vitaminepillen bij je ontbijt inneemt, let dan even op. Trouw schrijft vandaag over influencers die lucht verkopen in een potje. Het gaat over vitaminepilletjes die je meer energie of bijvoorbeeld een betere haargroei beloven. Veel mensen hebben die supplementen helemaal niet nodig, zeggen experts. En het kan zelfs gevaarlijk zijn. Zo vertelt een vrouw aan de krant dat ze zenuwpijn had en zwakke spieren. Uit een bloedtest bleek dat ze een te hoge vitamine B6-waarde had... door het slikken van multivitamine. Krijg je het weer nog? Het wordt weer een prima lentedag met veel zon... en vanmiddag alleen in het binnenland wat kleine stapelwolken... bij 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de N207 Alphen aan de Rijn Hillegom bij Leimuiden. 4 kilometer en 10 minuten oponthoud.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Faber van Asiel staat volledig achter de handtekeningen van premier Schoof en minister Uitermark voor de lintjes voor vijf COA-vrijwilligers. Dat schrijft Faber in een brief van de Tweede Kamer. En Faber zegt ook dat ze haar optreden in het debat van gisteren betreurt. De VN spreekt tegen dat er in Gaza voldoende voedsel is. De bakkerijen gaan dicht bij gebrek aan meel en brandstof. Maar volgens Israël is er voedsel genoeg. Filmacteur Val Kilmer is overleden, melden Amerikaanse media. Hij speelde in tientallen films zoals Top Gun en Heat. En hij was Bruce Wayne in Batman Forever. En in The Doors speelde hij zanger Jim Morrison. Val Kilmer was 65. Het weer vandaag veel zon, een frisse oostenwind en een graad of 17. gijzelaar. Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd blauwe jassen. En hoefde nooit meer af te wassen. En nooit meer op mezelf te passen. mezelf te passen. Wanneer ik last van mensen heb, als ik een vrouw gezien kan. Wanneer de druk verloren heeft, als ik chance heb met een man.